Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Staatssecretaris Koenradi van Justitie is in haar eerste Kamerdebat... hard in botsing gekomen met de Tweede Kamer. Het debat ging over het contact tussen Ridouan Taghi en een handlanger... in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Die waren door een fout op dezelfde afdeling geplaatst. Kamerleden van regeringspartijen VVD en BBB waren geïrriteerd... omdat Koenradi nauwelijks op de situatie wilde ingaan... volgens haar in verband met de veiligheid... Kamerleden vermoeden dat de gevangenis in Vught te vol zit... maar volgens de staatssecretaris is er genoeg ruimte. Kunstenaar Peter Klashorst is op 67-jarige leeftijd overleden. Hij maakte vaak kleurrijke kunstwerken... waarvan een groot aantal portretten en naaktportretten. Met name in de jaren 80 en 90 was hij een bekende naam in de kunstwereld. Klashorst maakte ruim 10 jaar geleden bekend HIV te hebben. Ook kampte hij met lymfklierkanker. In het noordoosten van Nigeria zijn 30 mensen om het leven gekomen door overstromingen. Die ontstonden nadat afgelopen weekend een dam in de staat Borno was bezweken. In de hoofdstad van die regio zijn duizenden huizen weggespoeld. De dam in Nigeria bezweek door de hevige regenval van de afgelopen tijd. 30 jaar geleden brak de dam ook al eens door. De verkoop van staatsaandelen van ABN AMRO heeft de staat de afgelopen maanden bijna 1,2 miljard euro opgeleverd. De afgelopen jaren verkocht de staat iedere keer een deel van de aandelen... nadat het in 2008 ABN AMRO overnam om de bank uit de financiële problemen te halen. Met de opbrengst wordt de staatsschuld afgelost. Inmiddels heeft de staat nog een belang van 40% in ABN AMRO. Het weer, vannacht vooral buien in de kustprovincies. Er is ook kans op hagel en onweer. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Overdag trekken buien van het westen naar het binnenland. Het wordt dan maximaal een graad of 15.